de Vries met het NOS Journaal. In Nunspeet is afgelopen avond een auto ingereden op een menigte. Negen mensen raakten gewond, van wie drie zwaar gewond. De bestuurder is een vrouw van 56. Volgens de burgemeester van Nunspeet was zij mogelijk onwel geworden. De politie zegt dat er geen sprake lijkt van opzet, maar dat wordt nog wel verder onderzocht. Het incident gebeurde bij een weg waar volwassenen en kinderen stonden te wachten op een lichtjesparade. De hulpdiensten rukten massaal uit. De bestuurder van de auto raakte licht gewond en is aangehouden. Aardappels blijven maar goedkoper worden. Sinds begin dit jaar is de prijs aan het dalen, maar de laatste maanden gaat het richting het nulpunt. Dat staat in een rapport van ABN AMRO. Boeren hadden voor dit jaar extra veel aardappels getild, omdat de vraag vorig jaar groot was. Dit jaar willen minder mensen ze kopen en daardoor hebben sommige aardappeltellers er veel over. Ook omdat de oogst door het weer dit jaar erg goed was. De meeste telers hebben voor het telen al prijsafspraken met veel van hun afnemers gemaakt... waardoor ze niet veel inkomsten mislopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn zes mannen aangeklaagd... omdat ze een vrouw 13 jaar lang zouden hebben misbruikt. Een van de verdachten is de ex-man van het slachtoffer. Hij zou zijn ex meermaals hebben gedrogeerd... met als doel haar seksueel te misbruiken of te laten misbruiken. De politie heeft in Zoetermeer ruim 4000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Volgens het OM lag het in busjes die op een bedrijventerrein in een lood stonden. Twee mannen zijn opgepakt.